ook bij diepgaande onderlinge verschillen. Respect leidt tot meer begrip, zei ze. Koning Willem-Alexander vroeg alle Nederlanders om te blijven samenwerken... ondanks verschillen en conflicten... We kunnen samen niet alles, maar wel veel, zei hij. En ook de kerstzegen van de paus ging over broederschap... en was een oproep tot vrede in de wereld. Het dodental van een aanslag met een stadsbus in het zuidoosten van China... is opgelopen tot acht. Een man met een mes kaapte een bus en reed vervolgens in op voetgangers. Meer dan twintig mensen raakten gewond. De dader is een werkloze man van 48. Hij is opgepakt. De man die afgelopen weekend in Arnhem zijn 12-jarige zoon om het leven bracht... werd behandeld voor onder meer angststoornissen. Zijn moeder zegt in de krant De Gelderlander... dat hij zo'n anderhalf jaar geleden werd opgenomen in een GGZ-instelling. Maar zijn behandeling is veel te vroeg gestaakt, zegt ze... omdat hij een therapeut had bedreigd. De hoofdingang van een politiebureau in Brabant is vannacht vernield. Een man sloeg in Sprangkapelle een glazen schuifdeur kapot en maakte vervolgens in het politiebureau nog een ruitstuk. Omdat het inbraakalarm afging waren agenten op tijd om de man op heterdaad te betrappen. De man van 28 zit vast. En dit jaar zijn tijdens kerst opnieuw meer supermarkten geopend dan vorig jaar. Vandaag op eerste kerstdag was ongeveer een kwart van de supermarkten gewoon open. Morgen op tweede kerstdag zijn dat er nog meer, zo'n 80 procent. Het weer nog in het noorden bewolkt en vannacht wat motregen. In het zuiden opklaringen en vannacht kans op lichte vorst en mist. Morgen veel wolken, vooral in het zuiden wat zon.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 And I looked to the sky with excited eyes. Then I woke with a yawn in the first light of dawn saw him and through his disguise. pain and sadness. Leave your heart and let your road be clear. They said that would be snow at Christmas.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 Christmas Day, on Christmas Day, I saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning. On Christmas Day in the morning. And what was in those ships? All three on Christmas Day, on Christmas Day. And what was in those ships? All three on Christmas Day in the morning. On Christmas Day in the morning. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day, on Christmas Day. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day in the morning.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 Friends and relations, sensations. Oh, sure, Lord, shine above. For this is Christmas, Christmas, my dear. some is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping.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 And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm.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 ZFM stuur jullie allemaal fijne dagen en...